Mark Hokker met het NOS Journaal. Ondanks inspanningen van de Economische Raad aan het nieuwe kabinet. In 2014 leefden in Nederland volgens de normen van de SER 378.000 kinderen in armoede, oftewel 1 op de 9. Ze hebben geen geld voor zaken als schoolreisjes of een lidmaatschap van een sportclub. Veel gemeenten bieden wel steun aan, maar vooral werkende minima maken daar weinig gebruik van. Volgens de SER komt dat onder meer doordat aanvraagprocedures te ingewikkeld zijn. De politie in Londen weet wie de dader van de aanslag van gistermiddag is. Een politiecommissaris wilde nog geen details bekendmaken... maar zei wel dat de politie ervan uitgaat dat de man was geïnspireerd... door islamitische terreurorganisaties. Hij reed op de Westminster Bridge drie mensen dood... en stak later een ongewapende agent neer. Ook de agent kwam om het leven. Direct daarna schoot de politie de dader dood. Veertig mensen raakten gewond, van wie er enkele slecht aan toe zijn. Het ramschip Sewol, dat drie jaar geleden voor de kust van Zuid-Korea verging, is door bergers deels boven water gehaald. Het schip lag op 40 meter diepte. De komende dagen wordt het schip leeggepompt en wordt het vervoerd naar het vasteland. De lichamen van 295 opvarenden werden na de ramp uit de Zeewol gehaald. Negen lichamen zijn nooit teruggevonden. Nabestaanden hopen dat de overschotten binnenkort alsnog kunnen worden gevonden. Bij de ramp met de Zeewol in 2014 kwamen ruim 300 mensen om het leven. De gedupeerden van de scheepsbotsing op de stuw bij Graven blijven mogelijk zitten met een enorme strop. De rederij hoeft maximaal 912.000 euro schadevergoeding te betalen, heeft de rechter in Rotterdam bepaald. En dat terwijl de schade vermoedelijk in de tientallen miljoenen loopt. De rederij heeft met succes een beroep gedaan op een regeling waarbij de schadevergoeding na een scheepvaartincident kan worden beperkt. Het weer, opklaringen, al is in het zuiden meer bewolking aanwezig.